Inwoners krijgen het advies om de asbest vooral niet zelf op te ruimen. Een gespecialiseerd bedrijf komt dat doen. Auto's zitten ook onder. Die moeten op een speciale plek een wasbeurt krijgen. Verder krijgen inwoners het advies om niks uit hun moestuin te eten. Speeltuinen en de basisschool van Vroomshoop blijven gesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De Russische cosmonaut Oleg Kononenko heeft het wereldrecord gebroken... voor de totale tijd die iemand heeft doorgebracht in de ruimte. Hij is nu meer dan 878 dagen, 11 uur, 29 minuten en 48 seconden in de ruimte. Dat was de tijd van het vorige record. Kononenko is in zijn thuisland een bekende cosmonaut. Komt onder meer door zijn spectaculaire ruimtewandelingen... en reparaties aan het internationale ruimtestation ISS. Tijdens een eerdere reis in 2019 hing hij uren aan de buitenkant van het station om iets te maken. Kononenko again will be using cutting tools uh, to cut away a small piece of insulation and then a small piece of uh, the micrometeoroid orbital debris shield, the MMOD shield underneath Kyiv. Ja, Kononenko blijft nog zeker tot september in de ruimte. Feyenoord heeft in de eredivisie met moeite met 1-0 gewonnen van AZ. Keeper Justin Bijlo moest al vroeg van het veld. Hij raakte geblesseerd aan zijn been. De emoties in de ogen van Justin Bijlo zeggen genoeg. Op de dag dat hij zijn honderdste eredivisiewedstrijd speelt voor Feyenoord Makkelijk ging de wedstrijd dus niet, maar de Rotterdammers nemen wel drie punten mee naar huis. Op andere plekken werd deze middag ook nog gevoetbald in de eredivisie. FC Utrecht won thuis met 4-2 van FC Volendam. En eerder vanmiddag verloor Vitesse thuis met 2-0 van Go Ahead Eagles. Dan nog het weer. In het zuiden is het droog, maar in de rest van het land kan het af en toe regenen.